Spoedige start. Levi van Eck met het N.O. Buitenlandse multinationals waren in 2014 goed voor zo'n 650.000 indirecte voltijdbanen bij andere bedrijven in Nederland. Het gaat dan om werk voor schoonmakers, beveiligers en accountants, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland telt ongeveer 15.000 buitenlandse bedrijven. Vooral het midden- en kleinbedrijf profiteert daarvan. En dan vooral bedrijven in de handel en de commerciële dienstverlening. Zwangere vrouwen kunnen vanaf maandag voor hun bevalling niet meer terecht in het Scheperziekenhuis in Emmen. De afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde gaan dicht. Gaan toch dicht omdat het ziekenhuis er niet in is geslaagd om vier kinderartsen te vinden. Tot maandag springen doktoren uit Groningen bij, maar daarna stopt die samenwerking. Emmense vrouwen die moeten bevallen zijn dan aangewezen op de ziekenhuizen in Stadskanaal en Hogeveen. Vanuit Emmen is dat zeker een half uur rijden. De vicepresident van Ecuador is veroordeeld tot zes jaar cel vanwege corruptie. Gorge Glas heeft 11,4 miljoen euro aan smeergeld aangenomen van een Braziliaans bouwconcern. In ruil daarvoor gunde hij overheidsopdrachten aan het bedrijf. Het concern, Odebrecht, voert in heel Latijns-Amerika bouwprojecten uit... en is verwikkeld in een aantal grote fraudezaken. Het bedrijf heeft al toegegeven dat het zo'n 666 miljoen euro... aan steekpenningen heeft betaald in 12 landen in Latijns-Amerika. Bijna alle landen ter wereld gaan meer doen tegen de plastic vervuiling in oceanen. 193 landen hebben een resolutie van de Verenigde Naties daarover ondertekend. Met de resolutie moeten de landen gedwongen worden om actie te ondernemen tegen de plastic soep in de oceanen. Volgens de initiatiefnemer, de Noorse minister van Milieu, wordt er de komende anderhalf jaar wereldwijd aan een verdrag gewerkt.